uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gemeenteraadsleden hebben volgens een peiling drie keer zoveel te maken gekregen met bedreigingen en geweld als in een vergelijkbare peiling in 2015. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 15% van de ondervraagden maakt melding van bedreiging of geweld. En als dat representatief is, raakt dat landelijk ongeveer 1200 raadsleden. Een kwart van hen zegt dat bedreigingen hun functioneren heeft beïnvloed. Toch stelt driekwart van de zittende raadsleden zich herkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Vele duizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. De politie en gemeente kunnen nog geen schatting geven van het aantal deelnemers. De organisatie zegt zeker 25.000 mensen. De demonstranten trokken vanaf verschillende locaties uiteindelijk door het centrum. Delen van de stad waren aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Om drie uur werd dat beëindigd. Zangeres Anouk stopt als coach bij The Voice of Holland. Dat heeft ze op Instagram gezegd. Gisteren meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van de talentenshow... vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom het programma. Anouk noemt het programma nu een corrupte bende. Telecombedrijf T-Mobile liet vandaag weten dat het stopt met de sponsoring van het tv-programma. En de schaatsbond heeft vier lange baanschaatsers aangewezen als reserve voor de Olympische Winterspelen. Dat zijn Dai Dai Tap, Bo Snellink, Melissa Wijfjes en Merel Konijn. Zij reizen mee naar Peking om eventuele corona- of blessuregevallen op te vangen. Het weer, het is bewolkt met wat buien, die trekken weg. Vannacht is het droog. Minima vannacht rond 3 graden. Morgen meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal wat regen vallen. Afhankelijk van de zon wordt het van 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. Chasing all them green lights Throwing out the shade for a little bit of sunshine Hit me with them good vibes Pictures on my phone lights. Everything is so fine Little bit of sunshine yeah. Crazy lately I'm confirming Trying to rob myself of something You just trying to get a word And life is not fair I've been working on my tunnel vision Trying to get a new prescription Taking swings and even missing But I don't care more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. Spend a little more to get rid of it. Smile a little more and I'm in a minute.